Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote faal van de politie bij de schoolshooting in Texas. Dinsdag schoot een man daar 19 kinderen en twee leraren dood in een klaslokaal. De eerste agenten waren al na twee minuten in de school. Niet veel later waren ze met z'n negentienen. Maar toch duurde het bijna een uur voordat ze bij de conciërge de sleutel haalden... het lokaal binnengingen en de schutter doden. Omdat ze dachten dat er geen kinderen meer in leven waren. Terwijl dat wel zo was. De baas van de politie geeft toe, dat was een hele grote fout. I wasn't there, but I'm just telling you we know, we believe there should have been an entry at that as soon as you can. Hey, when there's an active shooter, the, rules change. Ja, terwijl Amerika rouwt om de kinderen, houdt wapenlobbyclub NRA op dit moment een grote bijeenkomst in diezelfde staat, Texas. Die was al gepland, en daar is niet iedereen blij mee, merkt correspondent Marieke de Vries. Ja, de spanningen lopen hier af en toe eh, best hoog op. Eh, hier tegenover het conventiecentrum hebben inmiddels honderden demonstranten zich verzameld. Dan moet je denken aan leden van onderwijsorganisaties, maar ook bijvoorbeeld nabestaande organisaties. En ja, dat komt soms tot confrontaties als hier eh, leden van de NRA de straat willen oversteken om naar die conventie toe te gaan. Dan worden ze uitgejoeld. Dan zeggen ze ook weer wat terug. Dus dat, ja, daaraan zie je wel weer hoe rauw de emoties natuurlijk nog zijn... over dat bloedbad van afgelopen week. En wat met name de deelnemers en de NRA zelf verweten wordt... is dat ze niet eens overwogen hebben om deze conventie op zijn minst uit te stellen... naar wat er afgelopen week gebeurd is. Oekraïne gaat de oorlog tegen Rusland sowieso winnen. De vraag is alleen wanneer en tegen welke prijs. Dat zegt president Zelensky in een interview met Nieuwsuur. Hij zegt er ook bij wat hij bedoelt met winnen. Al het grondgebied dat Rusland nu bezet terugveroveren. Het hele interview met Zelensky zie je straks in Nieuwsuur. Na zes weken modder gooien kunnen Johnny Depp en Amber Heard hun handen gaan wassen... want de veelbesproken rechtszaak is voorbij. In hun slotwoorden vroeg Depp aan de jury om hem zijn leven terug te geven... en was Heard vooral bezig met bewijzen dat Depp haar echt heeft mishandeld. De jury moet nu met een oordeel gaan komen. Hoe lang dat op zich laat wachten weet niemand. Depp en Heard kregen in 2012 een relatie en trouwden in 2015. Een jaar later vroeg Heard de scheiding en een contactverbod aan. Het weer. Vanavond is het bewolkt. Vannacht kan in het noorden wat regenen.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 En door een seinstoring rijden momenteel geen sprinters tussen Breukelen en Marsen. Hou rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, see it. Bang, bang. Bang, bang. Bang, It's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bang. drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. It's a killer. It's a killer bang bang as soon as pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Bang, bang. fast Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest?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 But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. you. the chains now I can live. une nuit blanche sur ton canapé. Les trains de ma mémoire, elles me tiennent attrapée. C'est l'amour sans futur qui donne un réveil tout le jour. Espoir, la tendresse, la promesse de l'aventure. Il risque rien à rien, et je vais devant en poupe. À la guerre comme à la guerre, mais je le devant en poupe. dit vouloir se pouvoir, moi j'ai le vent en poupe. La pire, c'est l'eau qui dort. Après moi le déluge, je me sens souvent seule parmi tous les petits mondes. Je désire mes sens, De solitude profonde. Je suis libre comme l'air que tu as expiré et que j'ai inspiré. Pour ma vie en dépendait. seul parmi tous les peuples du monde.